CDA-senator Van der Beten denkt dat het CDA zijn positie als middenpartij verspeelt... als er een kabinet komt met de VVD en gedoogsteun van de PVV. In Troskamerbreed zei hij dat hij bang is dat het CDA zich voor langere tijd opsluit in een rechtsblok. Hij denkt dat het CDA zich dan ook aanpast aan het denken van Wilders. Volgens Van der Beten heeft het CDA geen eigen denkkracht meer. Hij liet zich al eerder kritisch uit over de gesprekken met de VVD en de PVV. Hij vindt dat bij de onderhandelingen ook het staatsrecht met voeten is getreden. Hij doelt daarmee op de druk die op de dissidente Kamerleden is uitgeoefend. Volgens hem is het een staatsrechtelijke zonde dat van hen is geëist dat ze zich neerleggen bij de uitspraak van het CDA-congres. De voltallige Servische regering wil volgende week zondag een kerkelijke plechtigheid bijwonen in Kosovo. In een middeleeuws klooster in Pek wordt de nieuwe patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk geïnstalleerd. Vertegenwoordigers van de Kosovaarse regering zijn daarbij niet welkom. De Kosovaarse leiders hebben laten doorschemeren dat ze met een inreisverbod komen voor Servische politici als ze de plechtigheid niet mogen bijwonen. Pek was vroeger het centrum van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Nu wonen er geen Serviërs meer. Kosovo was een Servische provincie, maar verklaarde zich vorig jaar onafhankelijk. Er wonen vooral veel Albanezen. Bij twee van de drie afgesloten snelwegen zijn na een rustige ochtend toch files ontstaan. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch, de A20 bij knooppunt Kleinpolderplein bij Rotterdam... en de A67 bij Eindhoven zijn het hele weekend afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer staat vast op de A27 bij Everdingen, waar het verkeer van de A2 wordt omgeleid. Ook op de A20 bij het knooppunt Kleinpolderplein staat inmiddels een file. Op de A67 bij Leenderheide wordt langzaam gereden. Er was gerekend op grote verkeersproblemen. De werkzaamheden aan de A2, de A20 en de A67 duren tot maandagochtend. Dan het weer.